1 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. De klimaatdoelen komen in gevaar doordat er steeds meer SUV's worden verkocht. Staat in een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Deze grote, onzuinige auto's veroorzaken meer uitstoot... dan alle industriële sectoren bij elkaar. Wereldwijd is nu 42 van alle verkochte auto's een SUV. Die verbruiken gemiddeld een kwart meer brandstof dan een gemiddelde auto... Het energieagentschap verwacht dan ook dat de vraag naar olie voorlopig nog zal blijven stijgen. Er worden ook meer zuinige auto's verkocht, maar die groei wordt er niet gedaan door de SUV's. De Europese investeringsbank stopt per 2021 met alle investeringen in fossiele energie. De EIB maakte dat voornemen in september al bekend... en nu zijn de Europese lidstaten ermee akkoord gegaan. Voor de jaren 2021 tot 2030 maakt de investeringsbank 1000 miljard euro vrij voor klimaatvriendelijke investeringen. Nu gaan veel investeringen nog naar het gasnetwerk. Zo kreeg de Gasunie dit jaar nog 240 miljoen euro voor een installatie in Zuidbroek. Het is nog onduidelijk waarvan de man wordt verdacht die op het station in Eindhoven is opgepakt. De politie was op zoek naar de man en liet daarvoor de trein uit Rotterdam stilzetten. De reizigers mochten er niet uit, terwijl gewapende agenten de trein doorzochten. Een reiziger zegt dat mensen hun handen omhoog moesten houden en niet mochten lachen. Het is onduidelijk of de man in de trein is gevonden of ergens anders op het station. Het treinverkeer naar en van Eindhoven lag aan het begin van de avond ongeveer twee uur stil. Premier Rutte heeft in Deurne met boeren gesproken over de stikstofproblemen. Hij luisterde naar klachten over de onduidelijkheid waar boeren al lange tijd mee worstelen... de veelheid aan regels en het gevoel slechter te worden behandeld dan de rest van Nederland... Rutte luisterde vooral en deed geen toezeggingen. Het weer, vanavond en vannacht bijna overal droog.